Iran herhaalt dat het niet gediend is van buitenlandse bemoeienis. Het IAEA e eist van Teheran dat de bouw van een tot voor kort geheime nucleaire installatie bij Kom wordt stilgelegd. De onthulling van die geheime verrijkingsfabriek in september leidde tot veel internationale kritiek. Iran traineert al wekenlang een voorstel om uranium te laten verrijken in Frankrijk en Rusland. Het land houdt vol dat het geen kernwapens ontwikkelt en alleen werkt aan veilige kernenergie. De Zwitsers kunnen vandaag in een referendum aangeven of ze de bouw van minaretten willen verbieden. Dat zijn torens die naast de moskee staan. De populistische Volkspartij is de initiatiefnemer voor het referendum. De partij zegt dat Zwitserland door de bouw van minaretten islamiseert. In het land staan er nu vier. De regering is sterk tegen een verbod, net als het bedrijfsleven. Gevreesd wordt dat de relatie met islamitische landen onder druk komt te staan... en dat rijke moslims hun geld weghalen. In Zwitserland wonen zo'n 450.000 moslims, onder wie veel vluchtelingen uit het voormalige Joegoslavië. Iets meer dan 10% praktiseert zijn geloof. Door het warme novemberweer zijn veel dieren nog niet toe aan hun winterslaap. Zo is de hazelmuis nog wakker en scharrelen er nog jonge egels rond. Dat meldt de bioloogorganisatie natuurbericht.nl. Volgens de organisatie heeft de warme herfstmaand ook invloed op het paddenstoelenseizoen. Een paddenstoelsoort als het eekhoorntjesbrood is nog steeds te vinden... terwijl dat normaal gesproken in november nooit zo is. Natuurbericht.nl verwacht dat deze november de geschiedenis ingaat... als warmste novembermaand ooit. De gemiddelde temperatuur ligt 3 graden hoger dan normaal. Het weer nog bewolkt en van tijd tot tijd regen of motregen. Temperatuur ongeveer 10 graden. Morgen en dinsdag blijft het vrijwel overal droog en schijnt geregeld de zon. De nachten worden wel kouder met kans op vorst aan de grond.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 You found the funk. Now you'll have to swing it. Swing. Swing. funk. You'll have to swing. feel your heartbeat. Yeah, that's what the swing is. Yeah, you feel it in your heart. Feel it up the the the the the Feel it up the the Feel it up the the the the Feel it up the the away from around my house, big man. Understand? I seen your ties before. Corrupted my geval wat vrolijker. Hartelijk welkom, lieve luisteraars, bij het tweede uur van ZFM Jazz. Ja, eh, we gaan er eh, een, een, een heel leuk, vrolijk en fris tweede uur van maken. Het eerste uur, dat was een beetje, zeg maar, like a rainy day. Maar we gaan er gewoon eh, een beetje zomerse klanken straks in verwerken. Nou, let maar op, er komen erge leuke stukken voorbij. Dus we gaan verder met Django Reinhardt, Brazil. dansen op, op zo'n nummer. Dat is natuurlijk een heerlijk nummer om... Eh, even kijken, wat ga je op dansen? Een soort merengue, denk ik. We weten ook wat, eh, wat Lola wil. En we weten dat het van Molly Johnson is, deze uitvoering van haar cd Lucky. Echt een eh, hele fijne cd. Ja, het volgende stuk wat we gaan draaien, dat is iets heel anders. Van andere orde ook eigenlijk wel. Stan Getz en Bill Evans prachtig duo natuurlijk met de klassieker Night and Day. You are the one. Ja, waarom draaien David eh, en ik dit nummer nou? Om, ja, eigenlijk om de volgende reden. Sabrina Stark, Nederlandse eh, artiest. Vind ik zelf, zeg maar, eh, uiteraard persoonlijk, omdat ik ook ik zeg. Uh, <laughs> beetje dubbel op. echte revelatie van, van, van, van, van de laatste jaren. Fantastische zangeres. En ze heeft uitstekende mensen om zich heen gaan staan. Goede producer. Het is muzikaal, is het allemaal eh, ja, van een hoogstaand niveau internationaal eh, niveau zou ik eh, bijna willen zeggen. Daarom draai je gewoon zo'n nummer nou eens een keer tussendoor. Dat wil niet zeggen dat we natuurlijk de rest vergeten. Want ja, mijn allergrootste favoriet, tenminste op het gebied van, van, van, van, van zingen. Hè, laten we het daar maar over hebben. Een crooner natuurlijk. Is natuurlijk Old Blue Eye Frankie. so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I've tried so not to give in. And I said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well that I've got you under my skin? I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice, comes in the night, it repeats, repeats in my ear.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 sacrifice anything, come what might, for the sake thought of you makes me stop just before I begin. Because I've got you under my skin. Yeah, you grab me We schrijven 1966, want dat is de opname van, eh, van dit stuk. I Get A Kick Out Of You. Ja, Dave Brubeck natuurlijk. En eh, Paul Desmond op uh, altsax. Bas Eugene Wright. En op drums niemand minder dan Joe Morello een document, zou ik bijna haar zeggen. En dat is eh, een geweldige cd. Dave Rubik, 1954-1966. Persoonlijk eh, de beste periode eh, die hij gemaakt heeft. Goed, daarvoor uiteraard Frank Sinatra met het orkest van Glenn Miller. De mooiste, beste uitvoering. En de meest, ja moet ik zeggen, je, je hoort echt dat, dat, dat, dat Sinatra op zijn best is met I've Got You Under My Skin. Ik heb hem heerlijk mee, meegebleerd hier in de studio. Gelukkig heeft ze daar niets van gehoord. We gaan verder. Dat denk je. <laughs> dat denk je, dat denk je maar, zegt David. Stiekem had hij de knop toch een stukje omhoog staan. Nee hoor. We gaan verder, David. Your eyes don't shine not like they used to shine. And the thrill is gone when your lips meet mine. I'm afraid the masquerade is over. And so is love. And so is love. they don't mean what they used to mean. They were once inspired, now they're just routine. I'm afraid the masquerade is over. And so is love. And so, so is love. I guess I'll have to play she. Get myself a clown's disguise and learn, learn to laugh like Pagliacci with a tear No, you're not the same. I'm afraid the masquerade is over, and so is love, and so is love. Ja, Lester Young. Met eh, uiteraard, eh, en dan moet ik even kijken, eh, I Can't Get Started van een Jazz Authority cd. Nou, ik spreek het niet echt op zijn mooist uit, maar Anthology is het natuurlijk. Jazz Anthology. This, ladies and gentlemen, is CFM Jazz, your station of the stars. En u hebt ook net nog geluisterd naar George Benson. The Masquerade is Over. Ook een uh, oud gediende alweer, die eh, George Benson. Een dikke zestiger. Dat neemt echter niet weg dat we nu met eh, mijn oude vriend Monty Alexander er waarschijnlijk uitgaan. Ehm, dit was CFM Jazz met Ronde Witwinter. En natuurlijk David Habig. Zijn omvalprezen technische hand heeft alles weer erg goed gedaan vanmorgen. En wellicht tot nog een keer. Maar ja, ga maar David. Gooi er maar in. Geef niet. Geef niks. Het is toch een lekker lang nummer. Eh, dit is eh, van de cd Montreux Alexander Live natuurlijk. Met Monty Alexander piano, John Clayton bas en Jeff Hamilton drums. Tot ziens!